is nieuws van 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De piloot die vanmiddag bij een luchtshow in Engeland met zijn vliegtuig neerstortte op een autoweg, leeft nog. Hij ligt in het ziekenhuis en vecht voor zijn leven, zegt de Britse politie. De piloot deed met een historische straaljager mee aan een luchtshow in de buurt van Brighton. Toen hij kort na de start een looping wilde maken, ging het mis. Zijn vliegtuig vloog te laag en kwam neer op de drukke weg. Het ongeluk heeft aan zeven mensen het leven gekost. Behalve de piloot raakten nog veertien andere mensen gewond. De Belgische premier Michel wil snel met Nederland, Frankrijk en Duitsland om de tafel om te praten over de veiligheid op internationale treinen. Michel wil overal strengere controle op de bagage en de identiteit van de reizigers. De Belgen hebben extra controles ingesteld op internationale treinen... na de mislukte aanslag van gisteren in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Nederland neemt vooralsnog geen extra maatregelen, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Italiaanse kustwacht heeft 1700 bootvluchtelingen in veiligheid gebracht op de Middellandse Zee. Vanmiddag voerde de kustwacht met zes boten uit om 3000 migranten te redden die in nood waren. Ze zaten in rubberbootjes en vissersboten en waren onderweg van Libië naar Italië. Aan de reddingsactie doet ook een groot militair schip uit Noorwegen mee. Dat schip redde eerder vandaag al ruim 300 vluchtelingen en had nog ruimte over toen de noodoproep kwam. In de Eredivisie zijn drie wedstrijden gespeeld. Heerenveen PSV werd een gelijkspel, 1-1 werd het daar. Cambuur tegen Heracles eindigde in 1-6. En Roda JC won van de Graafschap met 1-0. Het weer nog, het blijft vanavond nog lang warm. Ook morgen is het zomers warm en droog. Het wordt dan maximaal 27 graden. Wel is er in de avond kans op regen en onweersbuien.